moet met het NMS Journaal. De Braziliaanse politie zegt dat agenten bij een gerichte actie... zeker 25 bankovervallers hebben doodgeschoten. De verdachten zouden zich behalve met bankovervallen bezighouden met plofkraken. De komende dagen, als er in Brazilië twee feestdagen zijn... zouden ze meerdere overvallen hebben gepland. Ze werden verrast in hun schuilplaatsen bij de stad Varginha... zo'n 250 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Bij een ongeluk met een kabelbaan in het Sudetengebergte in het noorden van Tsjechië is de bestuurder om het leven gekomen. De cabine waarin hij zat raakte door onbekende oorzaak los van de kabel en viel naar beneden. 15 mensen die in een tegemoetkomende cabine zaten konden worden gered. Volgens lokale media was het de bedoeling dat de kabelbaan morgen voor onderhoud zou dichtgaan. Het Openbaar Ministerie van de Belgische provincie Namen is een onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens een ontgroening. De student, van wie alleen bekend is dat het een jongen is die in 2002 werd geboren, overleed afgelopen nacht in een dorpje in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten van verschillende hogescholen uit Namen bij elkaar voor de ontgroening. De vraag om IC-capaciteit zou komende weken te groot worden... waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt... zeggen de afdelingshoofden van de intensive care afdelingen... van de acht academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze pleiten voor maatregelen vanuit de politiek... om de besmettingscijfers terug te dringen. In de Eredivisie is vanavond nog één wedstrijd gespeeld. Go Eagles won in de eigen Adelaarshorst met 4-3 van Fortuna Sittard. De Limburgers stonden lang voor, maar in de laatste 10 minuten wist Go Ahead de achterstand om te zetten in een voorsprong. Het weer vanuit het westen klaart het op. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. Morgen valt aan zee soms een bui. Elders is het meest droog. En zo nu en dan breekt ook de zon door. Het wordt morgen 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1462 hier op ZFM. Horizon, dat is het nieuwe album van Vroren. Ja, dat, iemand noemt zich zo. Het, hij zal echt niet zo in het echtje heten en Shane Morris, die hebben het album Horizon gemaakt. The Eye of Everything, zo heet de track. Dan komt uh, Catriona, Catriona Taylor met Blind Passion. Things Have Changed heet haar heet de eerste track van dit album Blind Passion terug in de tijd met Karsten Rosenlund. Die maakte destijds voor het label Phoenix Muziek eh, behoorlijk wat albums. Eh, solo, maar ook samen met andere artiesten. Eh, maar wij gaan luisteren en dat is track 3 in dit tweede uur van Peaceful Radio Show 1462. Distant Shores. Dan eens even kijken. Ik had het in het vorige uur nog over het aantal albums met de naam Chakras erin. En dat is track 11, Earth Chakras, met Joshua Sampson Die eh, maakte ook in die tijd van 2007, 2008 dit album. En we sluiten af met Endless Light. Dat is, een, eh, nou, dat is één track, Endless Light. En dat duurt geloof ik drie kwartier of een uur. Ehm, ja, even allemaal in mijn hoofd door Van Erik Berglund. En daar sluiten we lekker mee af. Ik wens je heel veel luisterplezier. Joe Hawkins from Australia, and you're listening to some of the world's best ambient music on Peaceful Radio.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 And each dawn, when I wake up again, I listen for your breathing, but the songbird has flown. them well. We both banished some demons and we broke some spells. I flew with you and I sung with you and I slept and I wept and I gave thanks with you.